Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. Minister Asscher van Sociale Zaken noemt de jongste werkeloosheidscijfers prachtig. CBS meldde vanochtend dat er in augustus 521.000 mensen zonder werk zaten. Half jaar geleden waren dat er nog 60.000 meer. Volgens Ascher geven de cijfers goede moed, maar zijn ze nog niet goed genoeg. Hij wil dat de mensen die aan het werk willen de komende maanden de kans krijgen om een baan te vinden. De werkeloosheid daalde vooral onder mensen van 45 jaar en ouder. Mensen die langdurig werkeloos zijn komen nog wel moeilijk aan een baan. Door de afschaffing van de basisbeurs blijven eerstejaarsstudenten vaker bij hun ouders wonen. Ging in het collegejaar 2014-2015 nog 28 procent van de eerstejaars het huis uit. Het afgelopen studiejaar was dat 13 procent, meldt het kenniscentrum Studentenhuisvesting. Sinds 2015 krijgen nieuwe studenten geen basisbeurs meer. Voor een student op kamers scheelt dat bijna 270 euro per maand. Studenten kunnen wel gebruik maken van het leenstelsel. Ze betalen een heel lage rente en ze mogen tientallen jaren doen over de aflossing van hun studieschuld. Criminelen hebben steeds meer moeite om via internet bankrekeningen te plunderen. Volgens de Vereniging van Banken is er in de eerste helft van dit jaar 148.000 euro gestolen. Vier jaar geleden was dat nog bijna 25 miljoen euro. Mede dankzij voorlichtingscampagnes zijn mensen alerter op oplichters. Omdat cybercriminelen nog nauwelijks bankrekeningen kunnen plunderen... verleggen ze hun werkgebied volgens de fraude helpdesk naar datingsites. Het afgelopen jaar hebben criminelen via nepprofielen... mensen die op zoek zijn naar een nieuwe liefde... voor 1,6 miljoen euro opgelicht. Het weer nog, de zon schijnt volop, het wordt 27 tot 30 graden. In de middag neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. In het uiterste zuiden kan een regen- of onweersbui vallen. Morgen wisselvallig en zo'n 23 graden, zaterdag weinig verandering... en zondag is het overwegend droog. En dit was het NOS journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Het is Dennis Mooij van de ANWB. Er staan nog acht files in de Randstad. Op de A1 richting Amsterdam heeft u de meeste vertraging nog. Tussen Naarden en Knopen Diemen 11 kilometer, 20 minuten extra. En op eh, de A6 richting Amsterdam staat voor het knooppunt Muidenberg nog 4 kilometer.